Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van de NOS op 3. De PvdA en GroenLinks willen samen op de lijst voor de volgende verkiezingen. Dat betekent dat ze straks één fractie zijn in de Tweede Kamer. Je hoort Jesse Klaver. Een verenigd links. Niks geen versplintering meer in dit landschap. Ik zit al een hele tijd in het parlement en ik heb gezien wat er gebeurt als er twintig partijen in het parlement zitten. Dat zorgt ervoor dat er een minder krachtig parlement is. En met de PvdA hebben we de afgelopen jaren geprobeerd om sterker te staan. En dat is gelukt. Ik ben er ongelooflijk trots op dat de partijbesturen hebben besloten... om nu voor te leggen aan de leden dat we met één lijst die volgende verkiezingen ingaan. Want het is harder nodig dan ooit. De partijen vinden dat het kabinet, en specifiek Mark Rutte... er een zooitje van hebben gemaakt. Als het aan de PvdA ligt, gaan ze na de verkiezingen niet met Rutte samenwerken. En de komende uren trekken er vanuit het zuiden onweersbuien over het land. Hier hoor je de hagelstenen al vallen in Heerlen. En onweer in Schaatsberg in Limburg. Code oranje geldt nu in heel het oosten. Het KNMI waarschuwt voor schade, bijvoorbeeld aan grote hagelstenen of omvallende bomen. En er kan wateroverlast ontstaan. Veel festivals en evenementen zijn afgelast, zoals Bospop, Awakenings en Wildeburg. Niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook Les Ardentes in België, waar tienduizenden bezoekers op afkomen. En Harry Styles heeft geen leuk optreden gehad in Wenen gisteren. Hij kreeg iets tegen zijn hoofd gegooid vanuit het publiek. Ja, dit soort dingen gebeuren vaker de laatste tijd. Bibi Rexa moest een paar weken geleden naar het ziekenhuis... toen ze een telefoon in haar gezicht kreeg tijdens een optreden. En bij Pink gooide een fan haar moeders as naar het podium. Adele had dit te zeggen over deze nieuwe trend. Figure fucking show etiquette at the moment. People throwing shit on stage. you seen that? I fucking dare Stop throwing things at the en stop dingen gooien naar artiesten, zegt ze. Wat Harry Styles nou precies in zijn gezicht heeft gekregen en waarom, is onduidelijk. Dan nog het weer. De komende uren dus onweersbuien over heel het land. In de avond trekken die buien weg en koelt het af naar 20 graden. Morgen blijft het droog en wordt het 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken stevige onweersbuien over ons land, met name in de oostelijke helft. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen, bij de Wijkertunnel, 6 kilometer file met een kwartier vertraging.